Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je zwanger? Laat je prikken. Want zwangere vrouwen worden veel vaker erg ziek als ze corona krijgen, legt deze gynaecoloog uit. Uit onze eigen nationale data blijkt dat dat risico wel 2,5 keer zo groot is als voor een, een niet-zwangere leeftijdsgenoot. Jo Brilla werd ook ziek en moest aan de beademing in het ziekenhuis. Ze kwam op de IC terecht. Ik kreeg te horen dat ze mij zouden intuberen. En ondertussen toen de gynaecoloog kwam, toen werd er aan mij gevraagd van uh, moeten we alles eraan doen om de baby te redden. En ondertussen kreeg ik echt geen lucht meer. Dus ik kon daar moeilijk over nadenken op zo'n moment. Gelukkig is het met Jobrilla en haar baby allemaal goed gekomen. Er zijn veel vrouwen die zich niet laten inenten omdat ze denken dat het onveilig is. Daar gaan veel verhalen over rond, maar die kloppen niet. In Hattem in Gelderland is een dijk doorgebroken door het hoge water in de IJssel. In het gebied waar nu water in stroomt, staan geen huizen en er is dus geen gevaar. Er zijn wel wat wegen afgesloten. Nederland geeft nog eens 750.000 vaccins van AstraZeneca aan arme landen. In ons land worden geen afspraken meer gemaakt met dat vaccin, vandaar dat we ze over hebben. Eerder gingen er al pallets met prikken naar Suriname, Kaapverdië en Indonesië. En in het Olympisch dorp in Tokio druppelen steeds meer atleten binnen. Ook wielrenner Anna van der Breggen die heeft een zware trip achter de rug. Ja, behoorlijk. <laughs> Het was een lange dag. We hebben, ja, op zich, de vluchten zo gingen heel verspoedig. Alleen duurt gewoon lang op het vliegveld. Dus daar zijn we acht uur geweest in totaal en toen eh, hier naartoe. Maar nu kan ze rustig bijkomen. Eerst maar zorgen dat die jetlag straks eh, weer oké is. Want het is natuurlijk wel, eh, het is warm. Het is, ja, we zijn nu nog moe en als dat voorbij is denk ik dat we echt wel snel klaar kunnen zijn voor de voor de wegwedstrijd en daarna de tijdrit. Die wegrit is komende zondag, de tijdrit drie dagen later. Morgenmiddag beginnen de eerste wedstrijden van de Olympische Spelen. Dan komen ook de eerste Nederlanders in actie. De voetbalsters spelen hun eerste groepswedstrijd tegen Zambia. Het weer droog met best wat zon en dan gaat op 23. En de komende dagen blijft het lekker zomers.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 Maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Dus mami, kom online, baby, kom online. Kom online, shawty, kom online.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 Prik de datum, ik kan passen in je schema Shopping spree, dat is minimaal 2k Laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat oh, kom van de bodem Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven On oh, mijn army, je weet ik ben een soldier hey, hey, hey.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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Hattem is een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of huizen. Bij een grote brand is een bedrijvencomplex in Soesterberg volledig in de as gelegd. De brand brak gisteravond uit in een garagebedrijf... en sloeg over naar aangrenzende meubelzaken in hetzelfde gebouw. Bij een bomaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 doden gevallen. Op het moment van de ontploffing in de Sjiitische wijk Sadr City deden veel mensen inkopen voor het offerfeest. En het weer. Veel zon in het noordoosten meer bewolking. Het wordt 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het zuiden. Kom pak aan. Ik val one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stalk jou de hele week online. ja, ik wacht op jou. je weet dat ik echt kan zijn. Wanneer ik jou iets beloof. Ik wil je echt wel terug.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. do you, do you tell me time again?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 Then we laughed for a moment. And I said, I never knew that you liked dançar nessa noite em lua cheia. Vou expressar, eu digo que eu vou expressar o quanto eu gosto, eu gosto de ver dançar sem fim.